4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De branchevereniging Kinderopvang is boos op een deel van de basisscholen. Ongeveer een derde heeft volgens voorzitter Felix Rottenberg... niet goed of helemaal niet overlegd met kinderopvangorganisaties... over de buitenschoolse opvang. Bij Op1 noemde hij Tilburg, Amsterdam, Delft en Almere als voorbeelden. Volgens Rottenberg ontbrak het aan sturing bij de Rijksoverheid. Dat had een centraal programma moeten zijn. Overleg tussen de partijen had extra benadrukt moeten worden volgens hem. Maandag gaan de scholen en kinderopvang weer open. De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci gaat voorlopig in zelfquarantaine... omdat hij in contact is geweest met een medewerker van het Witte Huis die corona heeft... Een groot risico is er niet, zegt de topadviseur van president Trump... maar hij neemt het zekere voor het onzekere. Fauci is van plan om vooral thuis te werken of op een kantoor waar hij alleen kan zijn. Ook wil hij zich elke dag laten testen. De laatste test was negatief. In die dam, niet ver van Doetinchem, zijn schoten gelost in een woning. De politie heeft vier mensen opgepakt. Agenten in kogelwerende vesten haalden ze uit het huis. Over de aanleiding van de schietpartij en over, de en over eventuele slachtoffers is niets bekend. De politie onderzoekt de zaak in Didam. En in Genève stond gisteren een rij van ruim een kilometer van mensen voor een gratis voedselpakket. Ruim duizend mensen kwamen af op de voedseldonatie in de Zwitserse stad. Door de anderhalve meter afstandsregel werd de rij zo lang. En de eerste mensen stonden al om vijf uur s ochtends in de rij. Volgens Artsen zonder Grenzen was ongeveer de helft van de mensen een ongedocumenteerde vreemdeling. De rest waren Zwitsers, statushouders en asielzoekers. Het weer koelt af naar een graad of 9. Overdag eerst bewolkt en soms wat zon. In de loop van de dag gaat het flink waaien vanuit het noorden. Stroomt daar koude lucht dan het land binnen.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 Take another sip. Take another sip. I want your lips on my dick. Cause I can't live without you next to me now. I can get you through the stress. You ain't been through nothing yet. We can make it if we try, just let me be your only guy. You're my one and only. You don't have to be so down and lonely. And if another guy breaks your heart, you should've known from the start that you belong with me and I belong with you. Yeah. Together, baby, we can be.